Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat ze het geld teruggeven aan de overheid. Stuart van Linde zei vorig jaar dat hij de mondkapjes wilde regelen zonder eraan te verdienen. Maar dat gebeurde dus wel. De Kamer wil nu dat Van Linde en zijn partners 28 miljoen euro terugbetalen. Maar gaat ze er niet toe dwingen. Op de Strabrechtse heide in Brabant wordt ook de komende dagen nog gezocht naar het lichaam van Tanja Groen. een studente die 28 jaar geleden verdween. Peter R. de Vries, die haar familie bijstaat, heeft geen hoge verwachtingen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er iets wordt gevonden, want dan zou de zaak opgelost kunnen worden. Maar we zijn daar terughoudend en, en voorzichtig in. Tanja Groen werd voor het laatst gezien toen ze vertrok van een feestje tijdens de ontgroeningsweek in Maastricht. De politie zoekt op de hei naar nieuwe getuigenverklaringen. Een babyboom in Duitsland na de eerste coronagolf. Daar zijn in maart bijna 66.000 baby's geboren. En dat is het hoogste aantal in 20 jaar. Ook in andere Europese landen was het raak. Zo waren er in ons land 10% meer geboortes dan een jaar eerder. En in Budapest regende het records voor Cristiano Ronaldo. Daar won Portugal met 3-0 van Hongarije. Ronaldo wist twee keer te scoren en heeft ook meteen twee records te pakken, zegt onze verslaggever Rivka op het veld. Ten eerste is hij nu de enige man die op vijf EK's heeft gevoetbald sinds vandaag. En hij is nu in zijn eentje de topscorer aller tijden van het EK. Dat record eh, deelde hij eigenlijk met eh, Platini, maar nu staat Ronaldo op 11. Zojuist is er afgetrapt bij Frankrijk-Duitsland in München. Het weer dan nog. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen veel zon en het wordt tropisch warm. 27 tot 31 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die staan veroorzaken ook maar een paar minuten vertraging... zoals op de A10 voor de Koentunnel op de Ring Noord van Amsterdam... Daar heb je 5 minuten op onthoud.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 In Las Vegas, it is still swinging. Everything is happening. And in the audience tonight is predominantly performers who have been nice enough to come into the Sands Hotel's Copa Room after their shows and this is the kind of way that we, uh, we can communicate with one another. And it makes it much easier for that communication if you have Buddy Rich at the drums, a marvelous band. So for the next 10 or 12 sides, just relax, sit down, and swing with us, if you will, because it's fun for me, and I hope it will be fun for those of you who listen. Any noises that come from the audience, or any of the people, or any side noises you might hear, know that they are not canned, they are live. Go, George. That's Buddy Rich. Hear my voice where you are. Take a train, steal a car, hop a freight, grab a star, come back to me. Catch a plane catch a breeze on your hands, on your knees. Swim or fly, only please come back to me on a mule in a jet with your hair in a net or a towel wringing wet. I don't care. This is where you should be. From the hills, from the shore, ride the wind us. Saloon and the back to me. Bringing them back, bringing them back, it on back, bring it on back. Ooh yeah. bring it on back. If you don't bring it back, I'm gonna get it anyhow. Bring it on back, bring it on back, bring it on back, bring it on back. So, Zo, uh, even Even wakker worden met z'n allen. Dat was eh, Sammy Davis Jr. Begeleid door de big band van Buddy Rich. Buddy Rich, waarvan ik eh, van de week vernomen heb... dat hij helemaal geen eh, muziek kon lezen. Dat hij dat allemaal deed uit zijn kop. Want hij vond dat hij wel wist... op welk moment hij een accent moest geven. Nou, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Fantastisch als je zo kunt spelen. We gaan de rest van het programma Nederlandse muziek draaien. En ik begin met eh, een groep van weleer. En dat is de, mm, eh, het orkest van de Boulevard of Broken Dreams. Dat was een, eh, een festival dat volgens mij in Den Bosch ontstond. En dat bleek de voorloper te zijn van de parade dat wisten ze toen nog niet. Eh, van 84 tot 87 heeft dat bestaan. Toen is het failliet gegaan en opgevolgd door De Parade. En ehm, daar spelen mensen in die eh, eh, een Boris van der Lek op sax, Rolf Delfos, ook een bekende voor ZFM, voor de, de jazz op zondag. Angelo Verploegen trompet, idem, ja, bronstrombone. Lucas Asselbergs piano... Ton van Bergijk, gitaar... Lucas van Merkwijk, de, Lucas van Merwijk op slagwerk... en Gertjan Blom op de bas. We gaan luisteren naar ehm, de zangeres Karin Wintermans... en het stuk heet God the South, South... God the South in my soul. in my soul. How I long for that delta. It's my home, it's my goal. Wanna be safe in its shelter. Got this out in my soul. No matter what I want I wanna say goodbye to darkness And spend all my days in the sun Let me lie on that levee Let me burn darkness and spend all my days in the sun. Let me lie on that levee. Oh, Let me burn black as coal. Boulevard of Broken Dreams Orchestra. Ik ga nu eens laten horen van Dim Kesber. Een klarinetist, saxofonist... die heel lang in de Dutch Swing heeft gespeeld... en later eh, nog veel opnamen heeft gemaakt. Waaronder het volgende stuk... Dim Kesber and Friends. En die Friends, dat zijn Martin Benen op het slagwerk... de onlangs overleden trompetist Klaas Wit... Op de contrabas Rolf Dolf Del Prado. En aan de piano good old Rob Agebeek. The song has ended, but the melody lingers on. Jasper en Friends. En dan ga ik nu aandacht besteden aan regionale bands van weleer. En ehm, vandaag zet ik in de spotlights de Midgetown Jazz Band. Een orkest destijds geleid door onze plaatsgenoot Hans Herwart. Het orkest eh, is heel bekend geworden, landelijk. Eh, veel in Duitsland gespeeld, maar eh, met name in de regio natuurlijk. Ehm, Hans Herwart, die eh, op de middelbare school eh, in de jaren 50 samen met eh, de Haarlemse trompetist Bernard Adriaan een orkestje begon. En ehm, dat is dan uiteindelijk uitgemond in het orkest de Midgetown Jazz Band. Hun, op enig moment was hun huis hun speelhuis was eh, de kousenpaal waar ze keer op keer de tent helemaal eh, afgeladen kregen. Vele ouderen zullen zich dat wellicht nog herinneren. En van daaruit eh, veroverden ze allerlei feesten en partijen en podia en jazzfestivals in de regio, maar ook landelijk. En dat ging als een olievlek verder. Uiteindelijk zijn ze ook nog gaan spelen in de Haarnemse Jazz Corner. En ehm, nou ja, van het een kwam het ander. De plaat die ik voor me heb liggen, daar spelen eh, Peter van Litsenburg op de trompet. Anton Schwitz, die later slagwerker is geworden in uh, de Jozef Lamband, speelt het slagwerk. Ruud Ditmars op de rieten. Henk Schilp, de man met het absolute gehoor eh, uit Heemstede op de piano. Hans Herwart, trombone. Donald Nijen uit Noord-Holland. Die speelde bas. En Dick Turksma was de snarenman die banjo en gitaar speelde. En eh, ook zong. Eh, ter illustratie ga ik eh, nu laten horen een stuk van de LP. En dat is het stuk dat wordt gezongen door Anton is Blue Because of You. seem to cry, you're gone, oh, you're gone. Nightingales above sing their songs of love, but their song seems all wrong, just a melody reminding me you're gone, oh, you're gone. Mm -hmm. Though I'm alone, you seem to haunt my memory. I'm alone. I seem to feel you kiss me tenderly. How can I go on knowing that you're gone? What can I say or do? Lost in loneliness, I must confess I'm blue. Dat uh, de Midtown Adjustment. Ik eh, moet even een technische handeling verrichten... door de plaat om te draaien. En dan ga ik eh, nog een stuk laten horen. Eh, dat is een eigen compositie. Hans Herward samen met Bernard Adriaan heeft die gemaakt. En dat is de, een blues die verwijst naar de naam van het orkest. Ja, en dat is eh, de Midtown Blues. De Midtown Jazz Band is overigens eh, later uh, in... toen Hans eruit was en andere orkesten formeerden nog lange tijd eh, eh, eh, geleid door Billy B. Jacket... die later in dit programma ook nog aan bod komt. We gaan nu luisteren naar de Midtown Jazz Band... onder leiding van Hans Herwaard. met de Midtown Blues... Hans woont tegenwoordig in het noorden van het land. En ik ga de komende maanden hem opzoeken om eens een groot interview te hebben en daarvan gaan we delen ook weer hier uitzenden. Want Hans heeft altijd prachtige verhalen over de muzikanten van weleer. MC Big Band. Een uh, big band van formaat. Een Hollandse big band, zullen we maar zeggen. Met Loet van der Lee, Martijn Vink, Pieter Engels, Andy, Andy Bruce... Bart Luttig, Bart Lust, Johan Plomp... Roos van Hardenveld en Evert Wout. Daar is niks op aan te merken. Ik ga eh, nu weer terug naar nog een... Eh, Orkest van Welleer. Een regionale groep van Welleer. En dat is het Blue Heaven Combo. Blue Heaven Combo eh, dat eh, jarenlang heeft geopereerd... Eh, was een groep rondom de pianist Johan Mulder. En die vormde samen met gitarist Rolf Koppijn en bassist Rob... Rob, ja een, eh, een trio. En die hebben als eh, basis hadden ze het uh, Steakhouse in Haarlem. Steakhouse van Wilma en Albert. En als tweede plek hadden ze de Seaside Jazz Club in, in Den Helder. En op enig moment hebben ze een plaat gemaakt in 87 met Friends. En op die plaat staan de Friends en dat is, eh, om er een paar te noemen... Remco van der Guchten op sax... Rinus Havelaar cornet... Erik de Jonge bassax... Billy B. Jacket alt sax... Ray Kaart trompet... Jolanda Kaart zingt... Saskia Laro trompet... Dick Speaker, good old Dick... de peetvader van de eh, oude stijlmuziek... en Adam Spoor... En met z'n allen hebben ze een cd gemaakt. Om de beurt hebben ze een stuk ingespeeld. En uh, het trio zelf bleef eh, vier overeind met natuurlijk een heleboel trio-stukken. Ik wil nu iets laten horen van deze LP. En dat is een, eh, een stuk, een standard Don't Get Around Much Anymore. Een stuk van Ellington. En daar wordt eh, gespeeld door Descartes en zijn dochter Jolanda zingt. En het is prachtig. Oordeelt zelf maar. on the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit a club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. partied on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Thank you. be different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Ja, Blue Heaven combo. En hoe klinkt dat combo nou uh, als ze gewoon met z'n drieën zijn? Dat ga ik laten horen. dat is eh, in het eh, stuk een stuk, ook een standard Liza, een stuk van Goethe. I'm the world's most happy creature. Tell me what can worry be about me? Mr. Cupid was our teacher. That's the reason we are free. I'm crazy about, crazy my, about baby. my baby. And my baby's crazy about me. Parson, get it, move out. Keep it ready in your hand. Keep a steady lookout. I'm sure that you can understand. We're an A1 combination. We're the perfect he and she. Crazy about my baby. And my baby's crazy about me. lookout. Keep it ready in your hand. Keep a steady lookout. I'm sure that you can understand. We're an A1 combination. Uh, we're the perfect he and she. I'm crazy about my baby. And my baby's crazy about me. And my baby's crazy about me. And my baby's crazy about me. combo in haar puurste vorm. En eh, dat is eh, Johan Mulder aan de piano. Rolf Kopijn op de gitaar. En met dank aan Hans, die mij net heeft ingefluisterd... met aan de bas Rob Veenhuizen... Ik ga nog één stukje laten horen ten slotte van eh, deze groep Blue Heaven Combo met Friends. En de laatste friend die kwam opdraven... dat is eh, Billy B. Jacket, Willem Kreuger. Ik eh, ben bij de opname geweest en eh, het was fantastisch. En goed georganiseerd. Om de beurt kwam iedereen binnen en deed zijn nummer... en vertrok weer om anderen niet, van, niet te beïnvloeden. we gaan luisteren <clears throat> naar een, een stuk waar Johan zingt en Billy B. Jacket speelt... Is you, is or is you ain't my baby. flame in your heart's done gone out. The woman is a creature that has always been strange. Just when you should want, you find that she's gonna make a change. Is you is or is you ain't my baby? Or is my baby still my baby too? en dan volgde een, een eh, overdovend applaus. Want eh, met dit weer en deze muziek kunnen we terugdenken aan de gouden tijden in eh, de tuin. De zonovergoten tuin en de koepel van ehm, Groenendaal. Waar op zo hete zondagmiddagen het terras afgeladen was. En waar elke zondagmiddag orkesten optraden. Waaronder dan ook deze groep. En mensen praten er nog over, want het was een fantastisch sfeertje. Wat ook een fantastisch sfeertje geeft... is een groep die heden ten dagen nog optreedt... en met plezier en met succes. En dat is eh, een groep uit het Gooi. Dat is Aim Jazz. Een groep die al 35 eh, jaar bestaat. En daar eh, ga ik van laten horen... Um, een standard Everywhere You Go. die zong Everywhere You Go. Op eh, de cd speelt op de trompet Peter Ivan. En die bespeelt ook een heel klein, eh, eenvoudig, simpel houten fluitje. En dat doet hij op voortreffelijke wijze. En dat gaan we nu horen in nog een stukje van de groep Aim De groep eh, rondom het echtpaar Hansje en Frits Armbrust. En dat is een stuk Accordion Joe. van MTS gaan we naar een opname uit 1955. Eh, eh, het eh, Frans Elsen kwartet. Frans Elsen piano, Robbie Powels gitaar... Chris Bender bas en Kees C. op het slagwerk. All the things you are. Frans kwartet. Ik ga nog één klassieker laten horen. Uh, eh, 1947 wel. En dat is eh, de studiegroep van Johnny Meijer. Die heeft in eh, het Hof van Holland in Hilversum... destijds opgenomen een standard Angie Suite... En daarover kan ik het volgende zeggen. Wat deze studiegroep van Johnny Meijer in 47 speelde... was de tijd muzikaal ver vooruit accordeonist Johnny Meijer, violist Sam Nijveen... gitarist Hans Vlig, bassist Tony van Hulst... en drummer Johnny Engels senior leverden tot ver buiten de grenzen geprezen small combo jazz... die tot dusver in dit genre niet werd aangetroffen. En daar is niks mis mee gezegd. consorten. Fantastisch. Eh, het is alweer het einde van deze twee uur ZFM Jazz op zondag vandaag. Met plezier samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Volgende week zijn we er weer. Een van de collega's neemt dan het stokje over. En ik wil graag besluiten met eh, muzikanten van heden ten dagen. Nou, niet allemaal meer, maar eh, waaronder... Ik ga iets laten horen van het Karl Schulze kwartet. Karl Schulze op de vibrafoon Jean-Louis van Dam, de programmeur, mede-programmeur van uh, Jazz in de Kort.